Lot Lewin met het NOS Journaal. De zoektocht naar de vermiste Anne Faber heeft vandaag niets opgeleverd. De politie is gestopt omdat het donker werd. De zoektocht concentreerde zich vandaag in en om Huis ter Heide bij Zeist... waar eerder ook haar jas en mogelijk ook haar fiets en rugzak zijn ontdekt. De politie kreeg hulp van vrienden en familie van de vermiste Faber. Ook vrijwilligers van het Rode Kruis zochten mee. Morgen gaat de zoektocht verder. De Engelse politie gaat er niet meer vanuit dat de aanrijding in Londen vanmiddag een terroristisch motief had. Vooralsnog lijkt het een ongeluk. Elf mensen raakten gewond toen een auto op ze inreed. Dat gebeurde op de stoep voor het Natural History Museum. Hoe de gewonden daaraan toe zijn is niet bekend. Tata Steel in IJmuiden maakt zich grote zorgen over de vondst van asbest op het terrein. Dat is daar waarschijnlijk terechtgekomen door het gebruik van eurogrit bij straalwerkzaamheden. De fabrikant van het grit heeft een brief gestuurd naar zo'n 100 afnemers om te waarschuwen voor de gevaren. De PvdA roept linkse politieke partijen, de vakbeweging en maatschappelijke organisaties op om gezamenlijk te strijden tegen de plannen van het nieuwe kabinet. De partij blaast daarmee het plan voor een linkse samenwerking nieuw leven in. PvdA-leider Ascher vindt het nodig om tegenwicht te bieden tegen de nieuwe coalitie. Ascher is zeer kritisch over de uitgelekte afspraken, zoals de verhoging van de BTW en de lastenverlichting voor bedrijven. Voetbal dan. Zweden heeft vanavond een monsterzege behaald. Het werd 8-0 tegen Luxemburg, waarmee de Zweden hun doelsaldo behoorlijk hebben verbeterd. En dat is slecht nieuws voor Oranje. Zelfs als Nederland vanavond van Wit-Rusland wint en de laatste wedstrijd Zweden verslaat, dan nog haalt Oranje de play-offs voor het WK bijna zeker niet vanwege een minder doelsaldo.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 I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want Started when I looked in her eyes, I got ghosted just had to dance with you now. See, there's nobody in it that comes close to you. No, your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come move it, then move it, then move it, then. Our bodies on fire, we are full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it. It started when I looked in her eyes, I got ghost and I'm like, my name. stopping, baby, till I say so. Come get, come get some more. Life. Oh, boy, I wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that, give me that boom, boom, boom, boom. I tell you, baby. chiste para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo It started when I looked in her eyes I got close and I'm like pretend the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret. Ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it De Euro Breakdown weer aangekondigd door mijn favoriete MC, MC Naamloos. Want ik weet nog steeds niet wie dit is. Ja, we zijn er weer. We zijn in het eh, tweede uur van de Euro Breakdown zijn wij beland. En jongens, ik kan jullie vertellen, ik heb er zin in. We luisterden net naar uh, Lento. En dat is eh, ja, gezongen door niemand minder dan CNCO en Little Mix. Ja, Little Mix, een hele populaire meidengroep. Een hele knappe meidengroep wel te verstaan. Mocht mijn vrouw nu luisteren, sorry, maakt dit zo leuk. Daarna hebben we natuurlijk eh, Demi Lovato met Sorry Not Sorry. We gaan straks eh, natuurlijk weer gewoon dik verder met de lijst der lijsten. Maar ja, ik, eh, ik ben benieuwd, wat, wat vonden jullie ervan? Ik had een keertje mijn vrouw meegenomen naar de studio. Ik denk, hè, is ook wel eens gezellig. Zoek het dichter bij huis.nl. Ja, we kunnen er wat moois van maken. Maar we gaan er niet eh, te lang over door blijven kleppen. Want ja, je weet, het is geen praatprogramma. Het is de lijst der lijsten, de Euro Breakdown. Daar moeten wij natuurlijk wel trouw aan blijven. En dat gaan wij doen samen met Avicii en eh, Sandro Cavazza met Without You.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 En als het even wil, dan werken de films natuurlijk ook mee. Hey, um, Terwijl eh, we net eh, ja, natuurlijk naar, eh, in naar Khalid en Young, Dumb en Broke hebben zitten luisteren... Dus kwam ik eigenlijk iets tegen waar ik eigenlijk best wel van schrok. jullie kennen natuurlijk allemaal Nelly, kennen jullie wel? Als ik zeg Nelly, dan niet Nelly Furtado, maar... Ehm, Nelly van... ja, ja, ja, Nelly, gewoon de rapper Nelly... Want ik heb begrepen net is, dat Nelly is gearresteerd onlangs... omdat hij een vrouw zou hebben verkracht. En de verkrachting zou hebben plaatsgevonden in zijn touringcar. De website meldt de, verder dat verkrachting in de nacht van vrijdag op zaterdag eh, gebeurde rond kwart voor vier. De rapper is momenteel aan het toeren in de Verenigde Staten. En samen met eh, de band eh, Flora Florida-Georgia Line. Een eh, paar uur eh, na het incident werd de rapper die in het echte eh, Cornell Hayes Jr. heet in de boeien geslagen. Dat is dus slecht nieuws voor zijn fans, want het is nog niet duidelijk of de komende shows van Nelly wel door kunnen gaan. Op 6 en 7 november staan er concerten in Nederland gepland en ja, in de FNA in Eindhoven en in de Metropool in Hengelo. En daarnaast staat er dus ook nog een tour voor het Verenigd Koninkrijk op de planning. Deze is nog maar de vraag of het doorgaat. Maar ja, eh, ik, ik, ik, wil eigenlijk, en daar betrap ik mezelf op, en dat is toch wel een stukje menselijkheid, ben ik, denk, denk ik dan zo. Van, uh, je zou niet verwachten dat iemand zoiets zou doen. Ja. Ze zeggen van, het had, maar ze zeggen ook 9 van die keer, ja, zo'n lief jongen, het had mijn buurman kunnen zijn. Dat soort verhalen. Maar ja, ja, ja Nelly, Nelly, Nelly. Ik hoop voor hem dat, ja, dat het niet waar is. Want ja, anders gaat hij een lange tijd tegemoet. R. Kelly. Uh, R. Kelly, Nelly. Oh. Uh, die heeft dat eh, natuurlijk ook gehad. Die is eh, ook ja, door het betasten van minderjarige meisjes, denk ik 14, 15 dat ze is hij ook in, het, ja, gevangenis terechtgekomen. En ja, van zijn carrière is daarna niet heel veel meer terechtgekomen. Dus is uiterst zonde, uiterst zonde. We gaan door naar de lijst der lijsten. Ehm, we gaan natuurlijk eens even kijken, want we hebben weer een, een, ja, een nieuwe in ons midden. En dat is, dat is Post Malone. Eh, samen met 21 eh, Savage. Ehm, die is, eh, even kijken, waar staan wij deze week met hun? die staat, uh, al vast even voor de tip voor sluiter. Want vorige week stond hij op plek 32.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 Hey, hey. Switch my whip, came back in black. I'm starting saying recipes to Bon Scott though we blowing smoke, she asked me light a fire like a am on some. Act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car.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 Daarvoor natuurlijk Post Malone, 21 Savage met Rockstar. We gaan door naar Sam Smith. Sam Smith heeft eh, natuurlijk een album, The Thrill of It All. Zo gaat dat nieuwe album dus heten. Eh, zo maakte hij bekend. Eh, daarnaast zal hij ook weer gaan toeren. Op 3 november zal het nieuwe album van Sam te streamen zijn en ook te downloaden. Vrijdag gaf hij al aan zijn fans een voorproefje door de track Pray uit te brengen. En Too Good at Goodbyes. De eerste single is nog altijd de stijgende in de lijsten. Ook in de Euro Breakdown is deze weer terug te vinden. Op een, eh, geen enkele plek minder dan plaats 11. Ehm, hij gaat eh, vooral eh, bekendmaken wanneer de datums van zijn Amerikaanse tour uh, doorgaat. de verwachting is dat in de loop van de komende weken ook de Europese shows worden aangekondigd. Doordat de Amerikaanse concerten in de zomermaanden vallen... is het niet waarschijnlijk dat de zanger op grote festivals in Europa te zien zal zijn. Wie Sam voor Pinkpop had opgeschreven kan daar dus een dikke steek doorheen zetten. En op 18 juli begint zijn, de tour in het Canadese Toronto. Waarna Sam na een tussenstop in Montreal af zal reizen naar de Verenigde Staten. Dus ja, ik, ik, ben, ik ben benieuwd. Eh, Sam Smit, uh, eh, ik moet zeggen, ik, uh, ja, hij, hij heeft niet voor niets al die prijzen gewonnen. De man is gewoon goed en we kunnen er uh, een heel lang verhaal van maken. Maar we gaan gewoon naar hem luisteren. You must think that I'm a fool. Too good at goodbyes. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me. even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every these tears dry. And every time you walk out the list, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at. Hij zegt het al, de countdown of the continent. Helemaal goed jongens. Je luistert natuurlijk naar What About Us met Pink. En daarna, daarvoor hadden we natuurlijk Too Good A eh, Goodbye met onze eigenste held Sam Smith. We gaan eens even kijken wat er is gebeurd in de Euro Breakdown. Want we zijn natuurlijk vanaf de nummer 40 naar nummer 21 doorgegaan. Deze week op plek 20 is terug te vinden CNCO, een Little Mix met Reggaeton Lanson. Vorige week nog op plek 26, dus 6 plaatsen gestegen. Deze week op plek 19, Demi Lovato, Sorry Not Sorry. Vorige week nog terug te vinden op plek 15. Vorige week op plek 18, Zet Liam Payne, Get Low. Ja, staat nog steeds op plek 18. Plek 17 wordt vastgehouden. Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean met het nummer Feels. Deze week op plaats 16 staat Avicii met Sandra, Sandro Cavazzo met Without You. Komt vorige week nog op plek 14 twee plaatsjes gezakt. Op plek 15 vinden wij Galit, Young, Dumb and Broke. Op eh, plek 17 was hij vorige week nog terug te vinden. Op plek 14 deze week vinden wij Imagine Dragons met Thunder. Vorige week op plaats 11 drie plaatsjes gezakt. Post Malone met uh, The Rockstar is naar, vanaf plek 32 doorgeschoten naar plek 13. En op plek 12 staat Axwell en Ingrosso More Than You Know deze week. En vorige week met deze nog terug te vinden op plek 19. Op deze week, eh, deze week vinden wij op plek 11 eh, Sam Smith Too Good At Goodbyes. Vorige week op plek 9, 8 plaatsen gestegen. En op plek 10 hebben wij deze week Pink met What About Us. Ja, vorige week was hij nog terug te vinden op plek 13. Pink sluipt langzaam naar de nummer 1 positie. Maar gaat haar dat ook lukken? Gaan we dat meemaken? Ik weet het niet, dat durf ik niet te zeggen. Want ja, jullie hebben het meegemaakt. We zijn nu zeven weken zijn we onderweg. En ik wil dat wel even, even gezegd hebben. Even een dankwoordje natuurlijk. Dank dat, eh, dat jullie uh, mij, eh, ja, niet van naar mijn show luisteren. Dat jullie hiervan genieten. Want dit is waarvoor we het doen. We doen het allemaal voor de muziek. Gaan we verder natuurlijk eh, met het eh, programma. Ehm, we hebben nog eh, zo'n kleine negen nummers te gaan naar de plaats 1. Wie gaat dat worden? We gaan ons door, ja, door in ieder geval Euro Breakdown land gaan wij ons heen wurmen. Ja, daar gaan we dus uiteraard naar luisteren. Ik ben benieuwd wat, ja, wat er gaat gebeuren. Hé hey jongens, die lullen. Maar poetsen, Mi Gente, original mix met J Balvin en Willy William. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para apenas comienza. Hey. C'est comme si, c'est comme ma chérie. La la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a la tête. ¿Y dónde está mi gente? Se Mi gente, mijn mensen. Ja, daar staat dat nummer ook wel voor. Ik heb een, eh, nog wat andere, andere leuk nieuws. Want eh, ja, er, komt natuurlijk genoeg binnen op zo'n eh, op zo'n dag. Er gebeurt genoeg. Ehm, Maroon 5 heeft een nieuw album uitgebracht. En dat album dat is vanaf vrijdag beschikbaar als pre-order. En zal Red Pill Blues gaan heten. zo maakte Maroon 5 dat woensdag bekend via Twitter. Op het album staan 10 nummers naast hun huidige hit met de SZA. Sa, ik ga er gewoon Sa ga noemen. <laughs> en die staan ook op het album eh, ja, samen met samenwerking met Julia Michaels, Lunch Money Lewis en ASAP Rocky. Het is het vijfde studioalbum weer van eh, Maroon 5. En het eh, verscheen eind augustus van 2014 met daarop de hits Maps, Sugar en Animals. Het nieuwe album van Maroon 5 moet op een nummer, in ieder geval op 3 november, verkrijgbaar zijn. En ja, nu we het toch hebben over Maroon 5, dan kunnen ze hem beter ook gelijk draaien. En dan hebben we het natuurlijk over hun, hun ja, hun nieuwe hit, een nieuwe single... Als je dat in ieder geval wil natuurlijk. What Lovers Do, Maroon 5, featuring Sa. Say, say, say, hey, hey now baby. Oh mama, don't play now baby. Say, say, say, hey, hey now baby. So let's go on thing straight now baby. Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? of us should know better. Not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love. like a jacket, so do yours. Yeah. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? I'll Be With You From Dusk Till Dawn. Wat een romantisch nummer. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ja Zeen, eh, we hebben natuurlijk net geluisterd naar, uh, in ieder geval naar Zeen eh, featuring Sia. Zeen is natuurlijk ook een, een, een ex-lid van, van One Direction. En ik moet zeggen, als, ehm, ik, ik, weet niet of, of jullie de, de, ehm, de, de audities hebben gevolgd van hun. Maar de audities eh, die eh, toen de tijd van hun gingen... Eh, daar waren de juryleden van de Business Experten waren niet erg onder de indruk. Ze zijn uiteindelijk toch doorgegaan. Een paar met haar over de sloot. Waaronder ook Harry Styles die daarbij ja, bij zit. Ehm... En als je nu gaat kijken, er is alweer echt een flink aantal jaar is er verstreken. Maar als groep waren ze juist mateloos populair. Hebben ze natuurlijk die break, eh, die, die pauze ingelast in 2015. Eh, en als je gaat kijken hoe, hoe, ze het los van elkaar doen. Ja, maat, wauw. Eh, dit is top. Dit is echt goed. ik ben onder de indruk. Ja, dat zegt weer genoeg, dat zegt weer genoeg. Eh, je hoorde net natuurlijk eh, From Dust Till Dawn from, eh, van Zane van zijn ja, album Pillow Talk. We gaan weer terug naar de Europe Breakdown, want wie staat er op nummer 1? Wie staat er op nummer 1? We gaan eerst even de lijst door. Op plek 10 deze week hebben wij Pink met What About Us. Vorige week nog op plaats 13 terug te vinden. Op plek 9 hebben we deze week uh, J Balvin en Willy William Mi Want Vond vorige week nog op plaats 8 één plaatsje gezakt. Deze week op plaats 8 staat Justin Bieber en Bloodpop met het nummer Friends. Hij stond vorige week nog op plaats 4. Vier plaatsen gezakt. Deze week op plaats 7 Macklemore featuring Skylar Grey met het nummer Glorious. Stond vorige week ook op nummer 7, dus houdt zijn positie vast. Op plaats 6 hebben wij eh, Taylor Swift met Look What You Made Me Do. Eh, vorige week stond zij nog op plek 3. Het is haar dus niet gelukt om Dua Lipa van de troon te stoten. Eh, ik weet niet hoe ze er vorige week bij stond, maar het is in ieder geval niet gelukt, want ze zakt in ieder geval weer. Maar desalniettemin, look what you made me do. Goed gedaan, Taylor. Deze week op plaats 5 vinden wij Marshmallow met Khalid en eh, nummer Silence. Stond vorige week ook nog op plaats 5, dus houdt zijn plekje vast in de top 40 in de Euro Breakdown. En eh, deze week op plek 4 staat Maroon 5 featuring Sa met What Lovers Do. Vond vorige week op plek 6 is twee plaatsen gestegen. En deze week op plek 3 eh, staat Zane met Sia from Dusk Till Dawn. Vorige week nog op plek 12. Jongens, dan is het moment aangekomen. Wie staat er op plek 1? Ik kan je wel vertellen, het is een beetje een, eh, een rare gewaarwording. Want vorige week stond Dua Lipa niet op 1. Nee, zij was toen eh, van haar, eh, ja, haar plekje verjaagd door Camilla of featuring Young Thug en Havana. Maar wat is er gebeurd? Wie van de twee heeft gewonnen? Wie staat er op nummer 1? Zal ik dan maar het verlossende antwoord gaan geven. Dua Lipa. Nog steeds onbekroond, nog steeds niet weg te denken uit de Breakdown. Weer op nummer 1, dit is week 7. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Dua Lipa. Ze flikt het gewoon alweer. Ze staat weer op nummer 1. Nou ja, ja wat verwacht je? Wat verwacht je? Ze flikt het al, eh, al zeven weken lang. Nou ja, zes weken eigenlijk als je vorige week niet meetelt. Want vorige week is zij dus verjaagd even van haar plekje. Maar kennelijk is, ja, is dat nummer van haar zo niet weg te denken uit Europa. Dat alle landen gewoon zeggen van joh, dit moeten we hebben. Dit moet. Jongens, ik wil jullie bij deze wil ik jullie alvast heel erg bedanken. Eh, ja, weer, voor een, eh, weer voor een hele mooie uitzending. Ik eh, hoop dit nog heel lang natuurlijk te mogen doen. Ondanks dat ik natuurlijk net pas zeven weken onderweg ben. Ik wil ook iets ja, gaan, kort even gaan, gaan terugbrengen. wat, ik, wat ik eigenlijk de laatste weken een beetje een soortement van heb, heb overgeslagen. En ik, ik, ik weet dat, dat het niet zo vaak gebeurt. Maar Even speciaal voor de trouwe luisteraars. Als je weet wat het is, hoor het graag Ja, de trouwe Muppets, de trouwe Muppets closing theme song. Sjors heeft hem gebruikt, Mo heeft hem gebruikt, Andor heeft hem gebruikt. Mijn, eh, ja, mijn drie voorgangers hebben hier uh, gretig gebruik van gemaakt. En nou ga ik dat ook maar gewoon doen. Nogmaals, ik wil jullie onwijs bedanken, onwijs bedanken voor weer een prachtige uitzending.